Jelle Seubring met het NOS Journaal. Negen slachtoffers zijn in levensgevaar na een mesaanval in een Britse trein. Eén slachtoffer is gewond, maar buiten levensgevaar. Gisteravond werden reizigers aangevallen in de trein richting Londen. Getuigen zeggen dat er willekeurig op mensen werd ingestoken. In de trein ontstond ook paniek. Een aanval op een jong meisje werd volgens getuigen door een oudere man geblokkeerd. Die raakte daardoor wel gewond. Toen de trein stopte bij een station gingen zwaar bewapende agenten het treinstel in. Twee verdachten zijn aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Bij een explosie en een brand in een winkel in Mexico zijn zeker 23 doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Elf personen raakten gewond. Na de ontploffing zouden meerdere slachtoffers vast zijn komen te zitten door het vuur. Wat de explosie veroorzaakte is niet duidelijk. Het vuur is inmiddels onder controle. PVV-leider Wilders bedreigt de democratie met zijn uitspraken over onregelmatigheden bij de verkiezingen. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging spreekt van aantijgingen en zegt dat de, het verkiezingsproces in de gemeenten met de grootste zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. En ook de kiesraad zegt dat er niets bekend is over fouten. De afgelopen maand is de boeken ingegaan als een van de natste oktobers... sinds het begin van de metingen, begin vorige eeuw. De maand komt uit op de zevende plek in de top 10. Er viel gemiddeld 120 mm regen tegen normaal 75 mm. De verschillen over het land waren groot. In het noordwesten viel de meeste regen, in het zuidoosten het minste. Het weer van nu dan. Verspreid over het land kans op regen en onweer.